Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. PVV geding tegen de Nederlandse staat verloren. Wilders wilde een besluit over deelname aan het noodfonds voor de euro tegenhouden tot na de verkiezingen. Volgens hem is het demotionaire kabinet niet bevoegd om de beslissing over het fonds voor te leggen aan het parlement. Maar de kortgedingrechter is het met die redenering niet eens. Volgens het vonnis betekenen de eisen van Wilders dat de rechter zou ingrijpen in het proces van wetgeving. Frankrijk gaat de verhoging van de pensioenleeftijd voor een deel terugdraaien. Dat heeft de Franse premier Ayrault aangekondigd. Onder de vorige president Sarkozy werd de pensioenleeftijd verhoogd van 60 naar 62 jaar. De nieuwe regering gaat nu een uitzondering maken voor mensen van 60 jaar die 41 jaar hebben gewerkt. De Franse regering gaat de komende maanden met de vakbonden praten over verdere aanpassingen van het pensioenstelsel. Ook kondigde de premier een verhoging van het minimumloon aan. De NS kampt met een netwerkstoring op station Utrecht Centraal. Veel kaartautomaten en de OV-chipkaartpalen werken daardoor niet. Reizigers kunnen geen treinkaartje kopen, hun OV-chipkaart opladen of inchecken op het station. De netwerkstoring is veroorzaakt door kortsluiting. De NS heeft mobiele oplaadpalen naar het station gebracht als tijdelijke oplossing. De hoeveelheid file is sinds 2000 niet zo laag geweest als nu. Dat staat in een rapport van Rijkswaterstaat dat minister Schultz van Hagen vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. Het verkeer stond in de eerste vier maanden van dit jaar minder vaak vast dan vorig jaar, terwijl het aantal auto's en vrachtwagens niet daalde. Belangrijke oorzaak is de aanleg van nieuwe wegen en de verbreding van bestaande wegen. Verbetering is er vooral bij de A4 ter hoogte van Leiderdorp, de A74 tussen Venlo en Kaldenkirchen en de A2 bij Utrecht ter hoogte van de Rijntunnel. Het weer nog, bewolkt en wat lichte regen. Vanmiddag vaker zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt 14 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Dit was het... Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd. Dat gebeurt onder meer op de A1 tussen Amsterdam en Muiden. En op de A28 tussen Utrecht en Zwolle. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden namelijk vooraf bekendgemaakt.